Goedemiddag, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Donald Trump heeft afgerekend met zijn laatste concurrent binnen zijn eigen partij. Nikki Haley heeft zich teruggetrokken als presidentskandidaat. Dat zeggen Amerikaanse media. Gisteren was het Super Tuesday. Toen verloor ze opnieuw in bijna alle staten de voorverkiezingen van Trump. Dus is zijn missie geslaagd, zegt deze CNN-verslaggever. Well, you can expect that they will be very happy with this news, Casey. And this is really, you know, and I reported some of this yesterday. This was their goal for Super Tuesday. They wanted to have uh, very much a definitive win across the board, enough so to force Nikki Haley out of the race. Amerika krijgt dus zeer waarschijnlijk dezelfde presidentsstrijd als vier jaar geleden, Trump versus Biden. En Theo Maassen stopt als presentator van het VPRO-programma Zomergasten. Hij zegt dat valse berichten van de roddelpers de oorzaak zijn. In januari bracht Weekblad Privé naar buiten dat Theo Maassen zijn echtgenote en ex-vriendin zou hebben mishandeld. Zij ontkende dat. De cabaretier zegt dat de VPRO en hij het niet eens zijn over hoe ze ermee om moeten gaan... en dat hij daarom dus stopt met zomergasten. Een Duitser heeft zich zeker 134 keer laten vaccineren tegen corona. Artsen hebben hem onderzocht omdat ze bang waren dat het niet goed zou zijn voor de afweer van de man van 62. Maar ze zeggen dat er niets aan de hand is met hem. Toch raden ze af om zo vaak een prik te halen. De man zegt zelf trouwens dat hij nog veel vaker is gevaccineerd. 217 keer in totaal. En Lowlands heeft weer 23 namen bekendgemaakt voor deze zomer. Kushner, Confidence Man, New West en Teddy Swims hoor je. Die komen dus naar Biddinghuizen. Eerder werd al bekend dat Vrouwtje, Goldband, Peggy Goo en de Babes deze zomer op Lowlands te zien zijn. En het weer nog grijs en op sommige plekken mist.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 But I never saw the good side of the city until I hits the ride. terug. Dat is nog eens een binnenkomertje voor de tweede uur. Dit was Ike Tina Turner, Proud Mary. En we gaan door met Cloud Substitute. Jouw verhaal, mijn verhaal. Vanaf 16 april een wekelijkse bijeenkomst gevuld met aandacht voor elkaar, plezier en verbinding. Luisteren naar elkaars verhalen en echt de ruimte krijgen om je verhaal te delen. Opgeven voor de informatiebijeenkomst via de balie 5740330 5740330.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 Het Westkust weerbericht luidt als volgt. De lente komt steeds meer in zicht. Koude nachten, maar overdag steeds meer de zon. Maart is redelijk lenteachtig begonnen... en ondanks enkele wisselvallige dagen in de komende week... lijkt deze lijn zich door te trekken. Met name aan het eind van de week laat de zon zich steeds vaker zien. Al worden de nachten fris. Vandaag is er ook vrij veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Mogelijk valt in het zuiden een beetje regen. Het wordt opnieuw 8 tot 10 graden. En vanaf donderdag wordt het steeds zonniger. De middagtemperatuur stijgt naar 9 tot 13 graden en er staat een matige oostenwind. De nachten worden juist iets koeler met 1 tot 4 graden. Ook vrijdag en in het weekend kan het tot vorst komen aan de grond.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 cuando triste está. I'll be there anytime you need me by your side to drive away every teardrop that you cry. And if you ever blue. Just remember, I love you, and I'll be there before the next teardrop falls. And I'll be there before the next teardrop falls. Dat was Freddy Fender met Before the Next Teardrop Fall. En we gaan door met de Rolling Stones. Hard for Sale. pluspunt is op zoek naar vrijwilligers. En wel een vrijwilligersvoedseluitgave. Voor de uitgave woensdagochtend hebben we extra vrijwilligers nodig. Je gaat meehelpen bij het uitdelen van voedsel uit de kratten. Dit voedsel wordt opgehaald bij supermarkten en is bijna of net over de datum. Hiermee gaan we voedselverspilling tegen en kunnen wij dit uitdelen aan alle inwoners van Zandvoort. Vrijwilligers krijgen bij Pluspunt jaarlijks uitnodigingen voor het Voi-feest, kerstborrel, lintjesregen en kerstcadeau. Deskundigheidsbevordering en informatie en scholing over positieve gezondheid. Lijkt het je leuk om vrijwillige voedseluitgifte te worden? Stuur dan een bericht naar Paulien via p.honner.plus.zandvoort.nl Voor meer informatie zie de website van Pluspunt. En wij gaan door met 10cc. The Wall Street Shuffle. Je feet. Your tiger je Your was Mut met Tiger Feet. Ik weet nog heel goed, vroeger toen de kinderen van mijn zuster klein waren... die heette Mudden, deden ze Mut na. En dat weet ik nog hartstikke goed. Net of het gisteren was. Ja, yesterday. Yesterday, yesterday, yesterday. yesterday. Kim Wilde, geboren als Kim Smith, geboren in 1960... is een Brits zangeres en tuinierster... Ze debuteerde in 1981 met een new wave nummer Kids in America. Een top 10 hit in Nederland en een nummer 2 in Engeland. In 1987 haalde ze een nummer 1 hit in Amerika met een versie van The Supremes You Keep Me Hanging On. Kim Wilde's carrière was onvoorspelbaar, met veel pieken en veel dalen. Tussen 1998 en 2005 was ze voornamelijk bekend als tuinierster in Engeland. In 2006 keerde ze met redelijk succes terug als solo-carrière. Na haar eerste nummer 1 hit met in Nederland met in 2003 samen met Nena. Hier is Kim Wilde met Kids in America. esse van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM CFFM no Samen breien of haken, samen handwerken, van elkaar leren en vooral de gezelligheid. De breikunstenaars werken ook op bestelling. Een leuke muts of een poncho of een hippe tas, alles kan. Deelname is gratis, inclusief koffie of thee. Meer informatie via m.langeveld.plus.zandvoort.nl m.langeveld.plus.zandvoort.nl En het is elke donderdag van 2 tot 4 uur s middags. Locatie Pluspunt, Zandvoort Noord. Smoky, Niels en Pins. Heel toepasselijk. de rij is Imagine Dragons met Sharks.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 En die is geboren in 1967 en die wordt dus vandaag 57 jaar. Kiki Dee, een Engelse zangeres, geboren in 1947. Die heeft een mooie leeftijd van 77 jaar bereikt. Kiki Dee, pseudoniem voor Pauline Matthews, is een Engelse zangeres, zoals ik al zei. En in de late jaren 60 werd ze bekend als blanke, blanke solozangeres. Ze was de eerste blanke Britse zangeres die bij het soul-label Motown onder contract kwam. In 1973 was zij de protégé van Elton John. In die periode scoorde ze haar bekendste hits... I've Got The Music In Me uit 1974... en het duet Don't Break My Heart met Elton John uit 1976. Vanaf 1984 richtte ze zich tevens op het acteren in West End musicals. Hier is Kiki met I Got The Music In Me. Gefeliciteerd. Zo hoeft niet te zeggen... I got the music in me, want het is wel te horen. Club Nautic, een van de eerste vaste strandpaviljoens in Zandvoort... op het Noorderstrand, is al enkele weken gesloten... door een faillissement van de huurder. Maar Werner Koenraad, samen met Maarten Keisler... eigenaar van het pand, meldt dat het paviljoen... binnen afzienbare tijd de deuren weer gaat openen. Koenraad en Keisler runden het paviljoen jarenlang zelf... met succes, voordat ze tien jaar geleden een huurder vonden... We zijn keihard bezig om Club Nautic in de oude luister te herstellen. We hebben nu de tijd voor groot onderhoud, aldus Koenraad. Het is leuk dat er veel mensen langswippen als we bezig zijn. Dan is de sfeer van vroeger direct terug, aldus Koenraad. Jan Smit, Vrienden voor het Leven. Als u wilt beginnen, tenminste. Ja, er zit een heel groot stuk wat niet, dus dat moet ik volpraten. Daar komt ie. komt erachter, vroeg of laat. Een goede vriend, een beste maat. Je hebt ze nodig, in het goede en in het kwaad. Want de weg van het bestaan is soms heel onaangenaam. Er wordt gevoerd. je het even niet meer weet. Zonder woorden merk je snel, deze vriend begrijpt me wel. Goed vertrouwen is het enige dat telt. Zelfs een blik zegt genoeg voor die hechte vrienden. Er wordt gelachen met z'n allen in de kroeg. Ik heb vrienden voor het leven, gesteund door lief en leed. Wat een vriend aan mij kan geven, is geld niet aan Je hebt vrienden waarmee je kan lachen dat was een Volendammer.